uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Drentse politie heeft een man aangehouden die verkleed als Piet op sociale media stond... met twee vuurwapens in zijn hand. Hij was volgens de politie zichtbaar onder invloed van verdovende middelen. De 40-jarige man had de beelden zelf op sociale media gedeeld, waarom wordt onderzocht. De politie wil niet zeggen of de man was geschminkt als Zwarte Piet. Hij is thuis aangehouden in de gemeente Midden-Drenthe. De wapens bleken airsoft-wapens te zijn. Die zijn in beslag genomen. Myanmar ziet niets in het onderzoek van het internationaal strafhof naar het optreden tegen de Rohingya-minderheid. Het land zegt dat er al een onafhankelijke onderzoekscommissie is die bekijkt of er misdaden zijn begaan. Als dat zo is, ondernemen we actie, zegt een woordvoerder. Bovendien heeft Myanmar het verdrag over het internationaal strafhof niet ondertekend. De aanklager van het strafhof kreeg donderdag toestemming om onderzoek te doen naar misdaden tegen de menselijkheid door het leger van Myanmar. In de buurt van Ter Apel heeft de marechaussee gisteren een Moldaviër opgepakt op verdenking van mensensmokkel. Hij reed in een busje met daarin 19 Moldaviërs, onder wie 9 kinderen en baby's. Omdat vrijwel niemand zich kon legitimeren werd de chauffeur opgepakt. De andere Moldaviërs hebben asiel aangevraagd. In augustus werd ook al een busje met Moldaviërs aangehouden. Justitie vermoedt dat er een mensensmokkelroute loopt van Moldavië via Duitsland naar Nederland. Max Verstappen start morgen bij de Grand Prix van Brazilië van pole position. In de kwalificatie was hij de snelste, voor Vettel en Hamilton. Het is voor Verstappen de tweede keer in zijn carrière dat hij vanaf de eerste positie vertrekt. Eerder dit seizoen deed hij dat al in Hongarije. Een paar weken geleden was Verstappen ook in Mexico de beste in de kwalificatie. Maar toen moest hij door een straf zijn pole position weer inleveren. Het weer. Vanavond en vannacht droog. In het binnenland kan het bij opklaringen licht vriezen. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking... met s'avonds vanuit het oosten regen. Het wordt dan 5 tot 8 graden.